Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Maastricht mag buitenlanders niet weren uit koffieshops. Dat is de strekking van een uitspraak van de Raad van State over de tijdelijke sluiting van een koffieshop. Dat gebeurde op basis van een maatregel die in strijd is met de opiumwet, zegt de Raad. Of de uitspraak ook gevolgen heeft voor het idee van de wietpassen van minister Opstelten moet nog worden onderzocht. Op het plein in Den Haag heeft personeel van openbaar vervoerbedrijven een manifestatie gehouden. Zo'n 800 mensen protesteerden tegen de aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding van het stadsvervoer. Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en D66 presenteerden een initiatiefwetsvoorstel. Daarin staat dat de vervoersbedrijven niet hoeven aan te besteden als aanbesteding niet goedkoper is dan de huidige situatie. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt het openbaar vervoer tot drie uur plat uit protest tegen de kabinetsplannen. Uitgeverijen De Arbeiderspers en AW Bruna gaan fuseren. Het is nog niet bekend hoeveel mensen door de fusie hun baan verliezen. Uitgeverijen staan de laatste jaren onder druk door tegenvallende boekverkopen en oplopende productie- en distributiekosten. Bij De Arbeiderspers zitten auteurs als Joost Zwageman en Maarten het Hart... AW Bruna publiceert boeken van onder andere Stieg Larsson. De A2 bij knooppunt Dijl is na urenlang politieonderzoek weer open voor verkeer. De weg was dicht vanwege de achtervolging van de politie op overvallers. Rond drie uur vannacht vielen de criminelen een geldtransportbedrijf in Amsterdam aan... met automatische wapens en explosieven. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg een van de twee vluchtauto's en die vloog ook in brand... Bij Eindhoven moest de politie de achtervolging staken. De overvallers zijn nog altijd voortvluchtig. Het weer, het is droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, smiddags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Het wordt dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het en... Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A10 West in beide richtingen voor de Koentunnel 4 kilometer.